uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. In Rotterdam is vannacht een explosie geweest bij een pand van een toko. Niemand raakte gewond. Het is het vierde incident in dezelfde straat in een week tijd. Volgens de politie is vrijdag op dezelfde plek aan de Krooswijkseweg toch een aanslag voorkomen. Een buurtbewoner wist toen te voorkomen dat een brandbare vloeistof tot ontploffing werd gebracht. In Rotterdam zijn dit jaar al bijna 50 ontploffingen bij woningen en bedrijfsbanden geweest. Het zijn er net zoveel als heel vorig jaar. Gisteravond is voor de laatste keer een evacuatievlucht van Defensie vertrokken uit Soudaan. Na acht vluchten zijn de meeste Nederlanders inmiddels weg uit het land, zegt het ministerie. Zeker 160 Nederlanders zijn afgelopen week geëvacueerd. Het gebeurde via Nederlandse militaire vluchten of die van andere landen. In de Verenigde Staten wordt gezocht naar een man die vijf van zijn buren heeft doodgeschoten. De buren hadden geklaagd over geluidsoverlast van geweerschoten. De man reageerde woest en liep bij de buren naar binnen met een geweer. Hij schoot vijf slachtoffers door het hoofd, onder wie een achtjarig kind. De dader vluchtte weg na het bloedbad en is nog niet opgepakt. Internetproviders in Brazilië hebben de blokkade van Telegram teruggedraaid... na een uitspraak van de rechter... De chat-app werd afgelopen week geblokkeerd... omdat het bedrijf weigert gegevens over neonatiegroepen op het platform te delen met de Braziliaanse politie. Maar een rechter heeft gisteren geoordeeld dat de blokkade onredelijk is... omdat het de communicatievrijheid inperkt van duizenden mensen die niets verkeerd hebben gedaan. Telegram zegt dat het nooit gegevens van gebruikers deelt met welke overheid dan ook. Het weer, de dag begint met zon, maar in de middag komen wolken tevoorschijn. Het blijft droog en wordt 15 tot 18 graden. Morgen meer bewolking en in het zuiden kans op een bui bij 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB veel bezoekers in de Bollestreek.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 Waarvan ik het bestaan vermoed, maar niet echt zeker weet. Hoor je de stad? Mijn hemelse verslaving. Voel je de adem? dwaal ik elke keer in de stem van de zee. to make sense You're taking away everything And I can't jij bent water.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 Sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Everything that kills me makes me feel alive.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 Ik ken het team, is een miljoenenbedrijf. Baby zit binnen de scene. Wie werkt het hard, wie heeft die shit afgediend? Wie brengt de shit overseas? Champions League, wie doet de shit als Akeem? Yeah, better een leg like me. Yeah, shawty's zoeken een leg like me. Let's go. Die mannen betalen de fee. Heb een digital dashboard. Mannen die trappen de lease, terwijl we die lampen gesprek wordt. Die de stempels in mijn passport. Toch hang mij op zonder passport. Plus ik niet de lukken met de hele motherfucking gang. Overal waar ik ga, kennen ze mijn naam. Zingen ze mijn naam kar in mijn zaal. Ben een ballen van een jaar. En Shari geeft me hoop. Prijs je favoriete rapper.